uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Verenigde Staten verlagen hun financiële steun aan Pakistan. Het land krijgt 300 miljoen dollar minder, meldt persbureau Reuters. Volgens de VS doet Pakistan te weinig tegen militanten die daar worden getraind... om in buurland Afghanistan mee te werken, mee te vechten met de Taliban. Twee weken geleden werd al bekend dat Pakistanse legerofficieren... geen opleiding meer kunnen volgen in de VS. In Oekraïne is een man veroordeeld voor de vereilde moord op journalist Arkadi Babchenko. Het is de tussenpersoon die de huurmoordenaar had geregeld. Hij heeft 4,5 jaar cel gekregen. Babchenko was door de huurmoordenaar getipt en zette zijn eigen dood in scène. Het bloederige toneelstuk moest de tussenpersoon en diens opdrachtgever doen geloven dat de moord ook echt was uitgevoerd. Op een Syrische luchtmachtbasis in de buurt van Damascus zijn vannacht meerdere explosies geweest. Waardoor die werden veroorzaakt is niet duidelijk. Aanvankelijk werd er gesproken van een Israëlische raketaanval... waarbij mogelijk doden waren gevallen. Maar volgens de Syrische staatstelevisie is er kortsluiting geweest... waardoor explosieven in een munitieopslag zijn afgegaan. De NASA wacht gespannen af of de Mars Rover Opportunity weer contact zal opnemen. Sinds 10 juni houdt het wagentje een winterslaap... omdat er een grote stofstorm was op Mars. Nu de wind is gaan liggen, hoopt de NASA dat de Opportunity weer genoeg zonlicht krijgt... om automatisch op te starten. Op het US Open tennistoernooi is de als vierde geplaatste Alexander Zverev uitgeschakeld. De Duitser verloor in de derde ronde van zijn landgenoot Cole Schreiber. Een paar uur daarvoor strandde in het vrouwentoernooi de Duitse Angelique Kerber ook als vierde geplaatst. Zij verloor van de Slovaakse Dominika Chilbukova. Eerder op de dag werd Kiki Bertens al uitgeschakeld door de Tsjechische Vondrousova. Het weer nog, veel zon vandaag, later ook wat stapelwolken... maar het blijft droog en het wordt 21 tot 24 graden. Ook morgen en dinsdag is het warm, maar dan is er wel veel bewolking... en bovendien kans op een bui.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 Trouw aan die woorden heeft Cleona inderdaad de scene stormenderhand veroverd. Onlangs is van haar het album Secret Love verschenen, met daarop het aanstekelijke McCarthy's Party, waarmee ik opende. Welkom en ik wens je weer ontzettend veel luisterplezier. Robert Mitzel is afkomstig uit Louisiana, maar woont al jaren in Ierland, waar hij ook zeer bekend is. Zijn nieuwe single She's My Baby brengt hij nu voor het voetlicht. Ook Lisa McHugh is een ster in Ierland. En zij sluit dit blokje heel toepasselijk af met Bye Bye. sofa with my best friend. I've had my share of fun and fooling around, but those days are gone and my feet's on the ground.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 Geboren met folk en country in haar bloed komt ze uit een lange rij zangers, muzikanten en gitaarbouwers uit Oost-Kentucky en West-Virginia. Als autodidactische gitarist begon Martha al op jonge leeftijd met het schrijven van songs. Ze heeft het podium gedeeld met Ricky Skeks en Merle Travis. En na twee succesvolle tournees in Europa woont Martha een deel van het jaar in het Franse Bordeaux. Deze Texaanse troubadour legt haar ziel en zaligheid in elke song hetgeen duidelijk wordt via haar nieuwe album Dancing Shadows, met Hillbilly Top als mijn favoriet. We got the hillbilly bob. Dat was Martha Fields met de song van het album van de maand. Nu Phil Vezzer met My Chevrolet. Tracy G. Dalton oogste successen tussen eind jaren 70 en begin jaren 90. Daarna werd het angstvallig stil rond haar.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 I never will change. These young desperados who can't be tied down have driven me almost insane. Mama, I never pick winners. I've only myself. Abby Gardner is de dobro-speelster en leidster van het akoestische folk- en bluegrass vrouwentrio Red Molly. Ze is een volleerd songwriter die al eerder op de solotour ging met het album Hope uit 2011. Toen bleef ze dicht bij haar Red Molly geluid. Wishes on a Neon Sign omvat een genrekruising. Grotere, klinkende inspanning vol met wervelende toetsenborden, achtergrondzangeres en elektrische gitaren. Het muzikale palet van Abby Gardner heeft zich duidelijk verbreed hetgeen ook blijkt uit een song als Wallflower Days. I don't know where to begin, but I know I can't keep it all in. It doesn't really work that way. Gotta say what I need to say. I don't wanna hesitate. care if I make mistakes. I don't wanna be the quiet one. Wanna jump in and have some fun. So make a pot of jambalaya. Yeah, Mardi Gras is coming soon. My wallflower days are through. So come on, baby, take my hand. Velen denken dat het origineel van Hello Trouble van Buck Owens is. Niets is minder waar. Orville Couch en Eddie McDuff schreven het in 1962 en Orville's versie reikte tot een vijfde plaats in de country charts. De original van deze week. Woke up this morning, happy as could be. I looked out What did I see? Walking up my sidewalk, just as plain as day. Here comes trouble that I never thought I'd see when she went away. Hello, trouble. Come on in. Talk about heartaches, or in the world you've been. Well, I ain't had the misery Hello, trouble, trouble, trouble, welcome home. Well, I'll make a pot of coffee and let you rest your shoes. You can tell me those sweet lies and I'll listen to you. Cause I'm just a little part of the life you live. But I'd rather have a little bit of trouble and to never know the love you give. Hello, trouble. Come on in. Talk about heartaches where in the world you've been. Well, I ain't had the miseries since you've been gone. Hello, trouble, trouble, trouble. Welcome home. Laura Benitez is een zangeres en songschrijfster uit Californië, die samen met haar begeleidingsband The Heartache in lokale clubs en zalen optreedt, om er op Amerikanige intercountry honky-tonk en rockabilly nummers te vertolken. Almost the Right One, Casa Michello, is afkomstig van haar meest recente album. Je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Zangeres, gitarist en songwriter Lea Kliphuis kwam in 2010 na een muzikale reis door de Verenigde Staten met haar debuutalbum Can I Come By. Een folkrockplaat geïnspireerd door onder andere Emmylou Harris, Bruce Springsteen, Johnny Cash en Loretta Lynn. In januari 2016 zag haar tweede album, The World Owes Me Nothing, het levenslicht. Daarop is A Long Way From Home terug te vinden. Lex Koopman ontdekte al op jeugdige leeftijd de gitaar en ontwikkelde zich tot een country, rock'n'roll en bluesgitarist van formaat. Naast een gedegen kennis van het Amerikaanse rootsrepertoire schrijft hij zijn eigen tekst over alledaagse onderwerpen, met een dosis humor en soms een kritische ondertoon. In 1999 maakte Koopman zijn eerste soloalbum, Stumbling Blocks, waarvan I Don't Stumble When I Sing afkomstig is. Tot slot van dit blokje kun je luisteren naar Clementine Volker met One More Last Night. Take a breath, step ah, I was still a kid. I did not stumble that bad, just a little bit. I could hardly breathe, and it got worse on every fucking word. Seemed to be a curse. and always alone. when you're feeling lonely, you don't know what you're going through. Yeah, but I got a song, it's the only talking through a wall. Any way you can, you avoid a chat, and you are so afraid you might get laughed at. And always alone, but when you're feeling lonely, they don't know what you're going through. Yeah, well, I've got a song. Yeah, stumble until I die. I'm gonna ask the Lord for the reason why. And he'll probably say, Son, don't get me wrong, but I guess you were born just to sing a song. And always alone, feeling so lonely. You don't know what you're going through. Yeah, but I've got a song it's the only for me. see ya. Like cigarette smoke, wanna drag you in and hold you het blokje country uit eigen land. Binnenkort verschijnt er van James Carruthers een album met songs van George Jones. Someday My Day Will Come is hier de voorbode van. Someday my day will come. I won't need a thing at Yes, I can stand. say just what I feel. Someday my day will come when dreams become real. It's a tiring path we travel through. For each step I take, Lord, I'm set back to. We all have roles in life to play. And I'll play a great one someday. Someday, my dear. true love right in my hand. I'll touch pretty rainbows and my cup will overflow. Someday my day will come, I'll watch my ship. be made of sand. Someday my day will come. I'll hold true love right in my hand.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 Haar roots liggen niet in Texas, maar in het oosten van Kentucky en West Virginia. Haar album Southern White Lies scoorde nummer 2 positie in de jaarlijst van de Euro-Americana Charts in 2016. Er is net een nieuw album uit, genaamd Dancing Shadows. Er staan veertien door Marta gecomponeerde songs op, waarvan Suki er één is. Zoals ze zelf zegt, de songs vertellen haar levensverhaal. Uit het verleden en het heden. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. wolf knocking at my door, hounds howling at the moon. Walk on down that hill, you want me missing you soon. Ashes to ashes and dust to dust. I got me nobody and everyone I can trust. Well, I'm the queen of my cavern, hold my own on Raccoon Creek. Got no faith rock with my kinfolks' bones above. My babies are hungry. Well, mama's got lots of love. Well, they creep down here from Branchland and over from West Hamlin. shadows on the wall. Smell of smoke and wild Well, I'm the queen of my cavern, hold my own on Raccoon Creek. Got no faith in no one, only my bare feet. Dance shadows on the wall, dance shadows on the wall. Smell of smoke and wild onion, yeah, that's what I recall. Dance shadows on the wall, dance shadows on the wall. Smell of smoke and wild onion. That's shadows on the wall. That's shadows on the wall. Smell of smoke and wild. Ik hoor graag artiesten die zich voornamelijk bezighouden met één genre en die laten horen dat zij dit beheersen. Ik moet zeggen dat voor A Good Time Call met mijn keuze Daytime Drunks wel voldoet aan wat country rockliefhebbers wensen. got on my mind. My wife took the kisses of beer in the fridge, so I'm off to find another daytime drunk. together. Tijd is een prettig vooruitzicht, maar Terry Lee Palmer moet toch nog even wachten. Want ik plak er nog een uur aan vast. Zometeen nog een uur country. Working hard it's hurting. I'm still stressing over my bed. just to chill.